uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 1 miljoen euro extra uit voor hulp aan Venezuela. Vorig jaar stelde Nederland al 600.000 euro beschikbaar om Venezolanen te helpen. Inmiddels zijn al meer dan 3 miljoen mensen Venezuela ontvlucht... om te ontkomen aan armoede, voedseltekort, slechte gezondheidszorg en onderdrukking. Op Curaçao zitten al duizenden vluchtelingen uit Venezuela. De luchtverkeersleiders in België houden een 24-uur staking. Tot 10 uur morgenavond kunnen er op Belgische luchthavens geen vliegtuigen opstijgen of landen. Het luchtruim blijft wel open voor overvliegende toestellen. De vakbonden hebben een nationale staking uitgeroepen na het mislukken van het loonoverleg. Ook bij het OV en de post in België wordt gestaakt. Personeel van KLM heeft inmiddels 21.000 handtekeningen opgehaald voor topman Pieter Elbers. Het personeel is bang dat moedermaatschappij Air France KLM van hem af wil... omdat hij zich te veel zou inzetten voor het Nederlandse belang van de luchtvaartcombinatie. Elbers wordt ook gesteund door minister Hoekstra van Financiën. De Mexicaanse drugsbaas Guzman, bijgenaamd El Chapo... is in de Verenigde Staten schuldig bevonden aan alle tien aanklachten tegen hem. De straf wordt later bekend. Guzman was jarenlang de leider van het beruchte Sinaloa-kartel... dat miljarden verdiende aan drugshandel en verantwoordelijk was voor vele moorden. Afvalmagnaat Leo van Gansenwinkel is overleden. Van Gansenwinkel begon in 1964 vanuit zijn geboortedorp Marhezen... met het vervoeren van afval voor elektronica-concern Philips. Daarna begon hij met het ophalen van huisvuil in Brabant... en later in de rest van Nederland. Hij verkocht zijn bedrijf met zijn naam in 2007. Leo van Gansenwinkel was 80 jaar oud. Het weer. Minima vannacht tussen de 2 en 5 graden. In Limburg kans op lichte vorst. Morgen vooral in het zuiden zon en in het noorden kans op wat regen. Het wordt een graad of 9.